uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Hoge Raad bepaalt 13 april of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld... voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling door het gerechtshof te herzien... omdat Dutchbed niet kon weten dat de mannen zouden worden vermoord. Moslimmannen in Srebrenica zochten bescherming bij de Nederlandse militairen. Toen Bosnisch-Servische troepen hen weghaalden, werkte Dutchbed mee... De advocaat van de nabestaanden noemt het onbestaanbaar... dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afhaalrestaurant in Utrecht... moet zes jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 had afgelopen zomer s'nachts ruzie... met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen... die ook 25 was. Hij sloeg het slachtoffer twee keer tegen het hoofd. De man uit Maarsbergen overleed vijf dagen later in het ziekenhuis. De veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen... hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde... meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden niet goed beveiligd zijn... waardoor kwaadwillenden kunnen meelezen... als iemand bijvoorbeeld een aanmeldformulier voor een huisarts invult. Deskundigen adviseren gebruikers goed op te letten of er een slotje in de adresbalk van een website staat. Daaraan is een beveiligde verbinding te herkennen. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest... en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Boel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Boel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Het weer nog op de meeste plaatsen is het bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het grijs en kan vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. Dan ligt de temperatuur net boven nul. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Een pechgeval op de A5 veroorzaakt oponthoud van Amsterdam naar Hoofddorp...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 gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo goed mercury Ze schijnt op voor iedereen, geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig, heb je soms nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull up in that roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive I'll kill any pain. Look what you have done.